De eilanden krijgen binnen 48 uur te maken met de tropische storm Earl... die volgens de meteorologen van het orkaancentrum zal aanzwellen tot orkaankracht. Premier Balkenende bezoekt de komende dagen de Antillen en Aruba. Het is nog onduidelijk of hij zijn programma moet aanpassen. Na een uitbarsting van de Sinabung-vulkaan op Sumatra zijn 12.000 mensen geëvacueerd. De vulkaan spuwt lava, as en rook tot anderhalve kilometer de lucht in. Het is voor het eerst sinds 1600 dat de Sinabung uitbarst. Indonesië heeft de hoogste dichtheid van vulkanen ter wereld. Van de 500 vulkanen zijn er 128 actief en gelden er 65 als gevaarlijk. Op de Noordzee is voor de kust van Bloemendaal een boot van de reddingsbrigade omgeslagen. Een van de zes opvarenden, een gemeenteambtenaar, overleed later aan de gevolgen van een hartaanval. Aan boord waren twee ervaren leden van de reddingsbrigade en vier ambtenaren van de gemeente Bloemendaal die een werkbezoek aan de reddingsbrigade brachten. De boot sloeg om in zwaar weer. Ingenieurs in Chili zijn bezig met een nieuw plan om de 33 mijnwerkers die sinds begin augustus op 700 meter diepte vastzitten sneller naar boven te krijgen. De huidige aanpak, het boren van een nieuwe schacht, zal drie tot vier maanden in beslag nemen. Maar met de nieuwste boortechnieken kan ook een bestaande schacht verder worden uitgeboord. Daarmee zouden de kompels binnen twee maanden gered zijn. In Washington hebben tienduizenden conservatieve demonstranten betoogd tegen de regering van president Obama. De betoging was georganiseerd door Glenn Beck, een tv- en radiopresentator van het rechtse Fox News. Hij sprak de massa toe vanaf de plek waar Martin Luther King precies 47 jaar geleden zijn beroemde I Have a Dream toespraak hield.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 It gets hard sometimes, but I need my man. I don't think will understand. I'm telling you, girl. I can tell you've been we understand. Don't be ashamed. to say hurt you. You're, girl, you're my girl, we your girls. Won't you know that we love you, girl? I can tell you've been I can crying. Tell you've been crying. To talk I to. can see it in your eyes. I can tell he's been I can lying. Tell he's been lying.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 your pride a dancer, dancer for money, and any old music will do.